Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft meer dan 150 voetbalsupporters aangehouden... omdat ze antisemitische liederen zongen in de metro. Ook zijn er vernielingen aangericht. Het gaat om AZ-supporters die op weg waren naar de arena... voor de wedstrijd Ajax tegen AZ. Rond half acht werd de metro na herhaaldelijk waarschuwen door de politie stilgezet... op station Strandvliet, kort voor de arena. De 154 supporters zijn aangehouden voor groepsbelediging. In Jeddah in Saoedi-Arabië zijn afgevaardigden van de strijdende partij in Soudaan samengekomen voor verkennende gesprekken. In Soudaan strijden twee generaals al drie weken om de macht. De besprekingen in Jeddah zijn een initiatief van Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. De verwachtingen zijn niet hoog. Zo heeft de paramilitaire strijdmacht RSF al gezegd dat ze alleen een wapenwilstand willen... zodat burgers weg kunnen komen van het geweld. Het regeringsleger wil niet direct onderhandelen met de paramilitairen. In Breda hebben zo'n 250 mensen actie gevoerd om elektrische steps, skateboards en andere lichte elektrische voertuigen legaal te krijgen. Ze reden in een stoet van 10 kilometer door de stad. Slechts een paar elektrische steps zijn legaal in Nederland en eigenaren moeten minstens 16 jaar zijn en verplicht een WA-verzekering afsluiten. En in de eredivisie is de eerder genoemde wedstrijd Ajax tegen AZ geëindigd in 0-0. Dat betekent dat Ajax op de derde plaats blijft staan en AZ op plek 4. Onderin de eredivisie viel eerder op de avond het doek voor Cambuur. De Vriezen verloren thuis met 3-0 van FC Utrecht en zijn daardoor zeker van degradatie. Verder verloor NEC thuis met 3-2 van Heerenveen en was PSV met 1-0 te sterk voor Sparta. En door de overwinning van de Eindhovenaren kan Feyenoord morgen nog geen kampioen worden. Het weer. Vannacht eh, valt af en toe een bui en is het een graad of 11. Komende ochtend begint grijs en regenachtig. In de loop van de middag is het vaker droog en schijnt de zon.